De Wegenwacht adviseert automobilisten een goede jas mee te nemen vanwege het winterweer. Ook een opgeladen telefoon is handig. Maak voor vertrek de hele auto sneeuwvrij, want als dat van het dak op je vooruit valt, dan zie je ineens niks meer. En eenmaal onderweg moet je genoeg afstand houden, zeggen ze bij de ANWB. Het treinverkeer blijft ontregeld. Er rijden geen treinen rond Amsterdam. De NS verwacht dat de problemen rond twee uur zijn opgelost. Alleen tussen Schiphol en Lelystad rijden nog wat treinen. De hinder begon eerder al door een IT-storing en houdt door het winterse weer de hele dag aan. Het lukt jonge starters beter om een huis te kopen. Volgens de hypotheker komt dat vooral omdat er nu meer goedkopere woningen te koop staan en starters meer te besteden hebben. Het aantal hypotheekaanvragen van mensen tot 25 jaar is met maar liefst 170% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. En Venezuela laat zich niet besturen door een buitenlandse partij. Dat zegt interim-president Rodriguez in een tv-toespraak... na de arrestatie van haar voorganger Maduro door Amerika. Rodriguez noemt die actie een schending van het internationaal recht. Maduro werd afgelopen weekend door de Amerikaanse troepen meegenomen voor drugshandel. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen sneeuw. Later op de meeste plekken code oranje, behalve in de Wadden en in Limburg. En meer sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. En dit was het nieuws op Slam. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. a ghost, I was alone. 하, 두어진 하, 길 속에 Given the throne, I didn't know how to believe lights off. Millennium and Ryan Tedder with your love. Slam. I've been messed up, I've been lonely, burning both ends, living only for the quick lights, like a sunrise.